Maar de ambassade is gesloten sinds de Taliban de macht greep. Met behulp van Afghanen die er werken lukt het gisteren eindelijk om de documenten op te halen. En de NOS heeft drie van die tolken gesproken en het is hen nog niet gelukt om op een vliegtuig het land uit te stappen. Intussen is de luchtbrug met Afghanistan wel in werking. Met die vliegverbinding kan Nederland veilig mensen evacueren, zegt de minister. Dat betekent dat er vandaag gependeld kan, eh, eh, kan, eh, kan worden. en we benutten ook iedere andere mogelijkheid. Ik denk dat dat, dat is ook de afspraak die we met andere landen hebben gemaakt. De bedoeling is dat er weer een gezamenlijke C-17 ook komt, die rechtstreeks kan vliegen. Ook daar proberen we dan dan weer mensen in eh, te krijgen. Zo'n C-17 is een speciaal transportvliegtuig van de NAVO. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt. Dat zeggen bronnen tegen de, tegen de Telegraaf. Het gaat om Raffaele Imperiale, die ook banden heeft met Nederlandse drugscriminelen. Ook kocht Imperiale ooit twee Van Goghs, die uit het Van Gogh Museum waren gestolen. Een grote controle door de marechaussee en de douane in de Eemshaven in Groningen. Veel auto's werden naar de kant gehaald. Waar gaat u heen? Hier? Werk. Waar aan het werk? Eemshaven eh, Centrale. Centrale, oké. Okay. auto. Ja, van de eh, werkgever. Oké, heel goed. Er zijn veel nationaliteiten die in deze regio eh, werkzaam zijn, in de Eemshaven. En dat willen we gewoon eens even zien van wat we hier eigenlijk allemaal hebben. Ook werd er gekeken wat er in vrachtwagens lag. De laatste jaren is meerdere keren gewaarschuwd dat in sommige havens te weinig controle is op wie er allemaal rondlopen. Vooral s'nachts zouden criminelen hun gang kunnen gaan. Het weer, het is grijs en druilerig en niet warmer dan een graad of 19. Ook morgen nog kans op een bui, maar ook wat zon. En ietsje warmer, 21 of 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB de N201 Hilversum Uithoorn tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 2 kilometer file.